Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In totaal hebben 118 medewerkers van de politie toegang gehad tot vertrouwelijke gegevens... terwijl ze daar niet bevoegd voor waren. Ze waren van tevoren niet gescreend door de AIVD. Dat meldt minister Van der Steur aan de Tweede Kamer. De meeste medewerkers moeten ander werk doen tot ze de screening alsnog hebben doorlopen. Sommigen doen zulk belangrijk werk dat ze met hun operaties mogen doorgaan... omdat ze niet snel vervangen kunnen worden. De zaak kwam aan het rollen naar aanleiding van de mol bij de politie... De verdachte Mark M. zou op grote schaal informatie hebben verkocht aan criminelen. Staatssecretaris Dijksma houdt er rekening mee dat er nog meer problemen ontstaan bij ProRail. In haar eerste Kamerdebat als staatssecretaris van Infrastructuur zei ze dat er nog wel dingen aankomen. Maar ze beloofde dat ze de problemen op tijd zal melden. Mogelijk gaat er wat veranderen in de structuur van de organisatie, maar ze wilde niet nu al zeggen of bepaalde mensen moeten opstappen. Henk Krol daagt twee oud-ministers voor de rechter voor hun betrokkenheid bij de subsidies die de G-krant kreeg. Het zijn de ministers Plasterk en Van Bijsterveld, blijkt uit rechtbankstukken die één vandaag heeft gepubliceerd. Het ministerie eist ruim 200.000 euro aan subsidies terug van de stichting Vrienden van de G-krant, omdat ze ten onrechte zouden zijn verstrekt. Hoofdredacteur Krol zou het geld in zijn eigen bedrijven hebben gestopt. Volgens Krol wisten de ministers van zijn plannen en waren ze ermee akkoord. Wim Jonk vertrekt per direct bij Ajax als hoofdjeugdopleidingen, zo heeft de club bekendgemaakt. De arbitragezaak tussen beide partijen is daarmee van de baan. Ruim vier weken geleden kondigde Ajax aan dat Jonk werd ontslagen. Er zou een onoverbrugbaar meningsverschil zijn. Jonk was het niet eens met het ontslag, maar legt zich er nu toch bij neer. Het weer, het is bewolkt, maar wel droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen en harder waaien. Morgenochtend wordt het weer droog en dan gaat de zon schijnen. Het wordt morgen opnieuw zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan eh, in de Randstad nog 12 files. Dit zijn nog de bijzonderheden. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 4 kilometer door een kapotte auto. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch 9 kilometer langzaam rijden tussen Ouderijn en Evedingen. De weg is weer vrij na een ongeluk. En het staat goed vast bij Almere op de A6 richting Lelystad. Tussen Almere Poort en Almere Stad zit er geen beweging in over 4 kilometer. In ieder geval is de vertraging zo'n drie kwartier. Er is een ongeluk gebeurd dus. A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij.